Moutschreurs met het NOS Journaal. Bij de Oostvadersplassen zijn drie activisten gearresteerd... die over een hek klommen om boswachters te belagen. Die hadden voor de ogen van de betogers... een uitgehongerd en verzwakt dier doodgeschoten. Zo'n 200 dierenactivisten demonstreerden eerder vandaag... bij de Oostvadersplassen. Ze hielden een minuut stilte voor de dieren... die volgens hen onnodig zijn gestorven... omdat ze niet zijn bijgevoed. De met een damwand versterkte proefdijk bij Eemdijk in de gemeente Bunschoten is bezweken. Sinds ruim een week werd de waterdruk op de dijk langzaam opgevoerd. Met de proefdijk wil de Rijkswaterstaat en de waterschappen onderzoeken hoeveel druk zo'n moderne dijk aan kan. Tientallen meetinstrumenten en satellietbeelden hebben elke beweging vastgelegd. En dat levert nieuwe gegevens op waar dijkenbouwers wereldwijd tientallen jaren mee vooruit kunnen. Twee jongens van 14 en 15 zijn in Krimpen aan de IJssel opgepakt voor het achterlaten van een tas met daarin vuurwerk en een leegstaande loods. Omdat de politie dacht dat er mogelijk explosieven in de tas zaten, rukte hulpdiensten massaal uit. Ook werd een aantal woningen in de buurt van de loods ontruimd. Het onderzoek bleek dat het ging om illegaal vuurwerk, waaronder cobra's. En die kunnen net zoveel schade aanrichten als een handgranaat. En in Madrid hebben tienduizenden ouderen gedemonstreerd voor hogere pensioenen. In Spanje wonen bijna 9 miljoen pensioengerechtigden. Nu de economie weer groeit, willen zij daar ook van profiteren. De pensioenen zijn al een paar jaar bevroren en er wordt geen inflatiecorrectie toegepast. De demonstranten zijn vooral kwaad op de regerende Partido Popular... omdat die de afgelopen jaren in de pensioenpot zou hebben gegraaid. Het weer vanavond en vannacht opklaringen bij zo'n 5 graden onder nul. Er waait een harde noordoostenwind, waardoor het nog kouder aanvoelt.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 Ah, Patrick, moet Patrick vindt het zo'n mooi nummer, hè? Ah. Ik vind de Chainsmokers eigenlijk... Weet je, ze zijn heel generiek in wat ze maken. Dat het eigenlijk altijd maar één, één, één refrein is, zeg maar. En dat wordt het hele nummer herhaald. Maar ik vind het wel chille muziek. Ja, maar eh, net waar we ook mee openden... Uh, Keys and Crates, uh, Music, toen maar eerst ik zei het net ook al eerder tegen Ik heb eh, sinds kort werk, ik heb een andere baan natuurlijk. Ik werk in Haarlem tegenwoordig weer. Ehm, en eh, ik heb dit album heb ik al meerdere malen geluisterd. Maar als je dan door Haarlem, echt oud Haarlem heen fietst. En je hebt een beetje die old vibes, de echte old school, gewoon goede tonen van, van Greats ertussen zitten. Dan heb je echt een heel nostalgisch gevoel. Dat is zo gaaf. Dat, dat, eh, ja, weet niet, dat, daar kan ik gewoon een goed gevoel van krijgen. Ik kan gewoon heel erg blij worden van muziek. Dus ehm, ja, in ieder geval het, het, het, album in ieder geval van, eh, van Keys and crates staat het eh, albumnaam, dat staat er bij Cura is dat hè? Cura. Cura. ga hem opzoeken op Soundcloud, Spotify, Facebook, YouTube. Ga hem overal opzoeken. Dat is echt even mijn aanrader van deze week. misschien dat we dat vaker moeten doen. Gewoon een album wat wij aanraden. Ja, wat wij goed recommenden. Ja, dat, Tipparade. Wat, wat laat jij, wat laat jij deze week aan, Patrick? Ja. Ik ja, ik vind die van eh, Welen wel leuk. Jij vindt Welen? Vind ja, ik vind van eh, de nieuwe nummer van, eh, van het Songfestival. Oké, oké, oké. Oké, ah, nou dan, gaan we, dan, dan, dan, moeten we daar ook maar eens wat verder, verder op ingaan. Maar wat vinden jullie van? Want we, gaan, we moeten wat meer. We moeten, dat vind ik wel goed. We moeten meer items gaan hebben. Ja, dus, ja. Ik, ik, ben het ermee eens. Dus, dus we doen iedere, iedere, iedere week doen we een, een album. Een Eén album, of alle drie één? ik zou alle drie één doen. In ieder geval nee, eentje dan. Eén album dan doen. Ja. Want ja, ik heb er nu één staan, maar eh, als je zegt... Nee, dat mag, dat mag. Maar dan doen we nu even alle, alle drie nog even een album. En doen we daarna doen we de nou. week ieder een album wat jij, waarvan je denkt... Nou, joh, Patrick dat zegt uh, het nummer van uh, eh, Wayland van het Euro Song Festival. Oké. Mike zegt Cura van Keys and Crates. En ik zeg deze week 2014 Forest Hills Drive van J. Cole. Okay. Lekker album, chill, Goede goeie beats, goeie rapper. Prima doen we het voor. Goeie match met Logic. Dus we noteren nog één keer voor mij is het Keys and Crates met Cura voor Patrick was het. Wayland. Met het nummer van het Songfestival. Ja. En voor mij is 2014 Forest Hill Drive van J. Cole. Is goed. Nou ja, volgende week eh, horen jullie eh, een nieuw album voorbij komen van ons... Eh, waarvan we denken, joh, die moet je echt een keertje gaan luisteren. Nu heb je er drie, dus keuze is reuze. Een geweldig item is dit, joh. Ja, nee, ik vind het wel. leuk. Nou, ik vind, eigenlijk dat we dan wel... Een terugkeer het item. Nee, maar ik vind wel eigenlijk dan dat we er iets van moeten laten horen dan. Ja. Je, kan niet, je kan niet zeggen van, hé, hey, luister dit. En vervolgens laat je er niks van horen. Nou, nu, nu hebben we dan bijvoorbeeld Keys and Crates hebben we dan gehad met eh, eh, Music To My Eerst. dat, dat, daar, daar, daar konden we nu even mooi op inspelen. Dus eh, ik vind dat wel een goede. Ja, jongens, jullie hebben het gehoord. We hebben een nieuw item. Yes. Hey. Zo gaat het hier bij de Euro Wij bedenken het gewoon ter plekke. Zo is het. Dus eh, we hebben het album van de week hebben we nu gehad. Eh, dan <laughs> hebben we... Oh god. Wat is dit dan? Oh, dit is die, dit is, <laughs> we zien op, op het scherm zien we een foto van Zee Malik van uh, One, Direction lid. Maar het lijkt net alsof hij op een hardcore feest staat. Ja, ik weet het niet, maar dit is er eentje die je ook nog tegen kan komen. Mag ik een eraal? Ja, ja zoiets. Heb misschien een puikje voor mij? <laughs> ja, die ja. Shit. Wow. Nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik, ik, vind, hem er, eh, ik vind hem er heel slecht uitzien. Maar eh, oh. we, gaan, we gaan eh, straks even, even door even naar Zemeliek. Want daar hebben we inderdaad ook wat nieuws hebben we daarover. We gaan, wat hebben we eigenlijk allemaal nog meer te doen? we eh, gaan... Eh, veel met... onzin praten, lekkere beats luisteren. om half negen hebben we ook natuurlijk onze huiskeuken, tuin en studio. Rapper. Ja, natuurlijk. MC, MC Falafel. MC Falafel. En je moet het maar weten. Ja. Patrick nog meer pesten met St. Patrick's Day. Nee, ja, ah, ja. Zeker, zeker. Nou, nou ik ben al even genoeg aan de beurt Maar hebben jullie... <laughs> Eh, hebben jullie we, we, hebben allemaal, allemaal wel gehoord van, hè, van het woord swag. We hebben allemaal hebben we swag. Wauw. Hebben jullie ook wel swag? Iedereen, ja. iedereen op zijn eigen manier. Hè? Ah, oké. Okay. On the daily. On the daily, oké. Okay. Weet, je wat ik, weet, je, weet je wat ik heb? Nou. Ik heb finesse. Drop top Porsche, rollie on my wrist. Diamonds up and down my chain. Cardi B straight stunning, can't tell me Let the boss up and not changed the game. It's my big bronze boogie, got all them girls shook. shook. My big fat ass got all them boys cooked. Cook. We're from dollar bills, now we popping rubber bands. Bruno Sang, tell me while I do my money dance like. Hey. Julian Michaels, jongens. Oh, ik was zo afgeleid. Oh, verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. Maar we hebben nieuws. We hebben nieuws. Zo? Is dat zo? Ja, we hebben nieuws. Oh, vertel. Zemeliek toch, of niet? Eh, oh ja, dat klopt. Ja? Ja? Zemeliek. Eh, Die ik er zo slecht uit vond zien. Eigen huis, tuin en uh, eh, keuken pillenjunk ja, hij <laughs> ziet er echt heel slecht uit, eh, vind ik. Eh, nou, maar als je ook kijkt naar... De, maar, dat, ziet, dat zien de luisteraars niet. Maar op de eh, hier, dat vind ik ook zo'n filter, filter troep. Ja, degene die, voor, voor degene die, die Zeen Malik op Instagram hebben... Of, of niet op Instagram hebben, zoek hem even op. Ik, ik moet heel eerlijk zeggen, er staan een foto's staat erbij... waarvan ik wel echt vind dat ik hem... Ik vind hem echt slecht uitzien. Ja. Echt slecht. Nou ja, hij heeft in ieder geval op zijn Insta heeft hij laten weten dat zijn tweede album klaar is. Hij plaatste afgelopen woensdag een selfie op Instagram met de tekst, wanneer het leven citroenen naar je gooit, vang ze dan, zodat, je, zodat ze je niet in het gezicht raken. Nou, ik weet het niet. Daarop Hij heeft waarschijnlijk naar filmpjes van een eh, Lil Kleine gekeken met ja, bier gooien. Ja. <laughs> Zo. Daarop schreef een volger, of als het leven citroenen naar je gooit, kun je een album maken. Daarop bevestigt hij, het album is klaar. Ik werk nu aan de clips, dames. Rustig aan. Eerder al liet Peter Edge van RCA weten dat het album aan zit te komen. Daarbij liet hij weten dat er een meer optimistische toon aan zal zitten. Is hij ook niet degene die, die toen, toen met depressie zat? Uh, eh, of is hij dat nou, niet? Ja, weet ik niet. Eh, misschien dat... Uh, ja, ach, joh, depressie jongen. Die mensen die hebben geld zat, jongen. Die werken hartstikke hard. Ja, oké, maar dat, kan. dat, dat, zegt niks. Ja, Hij, hij, was het. Ja, nou was hij het inderdaad met de depressie. Maar er was ook nog iets anders. Want we hebben een, een nummer van, van, van Kerliet erin staan. Waar ik eigenlijk zo even naar, naartoe wil. Um, want eh, eens even kijken, je had, had je nou wel wat gevonden of had je niks gevonden? Of was het, uh, een beetje mam. Meer achtergrondverhaal over, over het nummer. Dus daar kunnen we straks wat over vertellen. Nou, ik denk dat we dat straks inderdaad eh, dat moeten doen. Want ik, heel eerlijk, dat ik met de Your Breakdown begon, vond ik, zag ik uh, Kelly heel veel terug in verschillende nummers. En hij heeft nu weer een nieuwe plaat gemaakt. En dat is samen met Normani. En dat heet Love Lies. Ga er naar luisteren. We gaan zo eens even met jullie de achtergrond even doornemen. Tot straks. Sorry if it's hard to catch my vibe. Mm -hmm. I need a lover to trust. Tell me you're on my side. Are you down for the ride? It's not easy with someone to catch my eye. But I've been waiting for you for my whole damn life, my whole lifetime. Don't be afraid to tell me if you ain't with it. I see your focus, yeah, you're so independent. It's hard for me to open up, I'll admit it. You got some shit to say, and I'm here to listen. So, baby, tell me where your love lies. Waste a day and spend the night underneath the sunrise. Show me where. Love Lies, Normani, Kelly, Ja, eh, heel eerlijk, eh, eh, ik heb, hem, heb natuurlijk meerdere nummers van hem gehoord. Maar ik vond dit wel echt een, echt een goeie. Ik, zat er ook echt heel even in. Ik moest echt, even opletten op de tijd. Ik dacht, oh shit, nummer is bijna voorbij. Dus dat, dat, dat is dus denk ik wat goede muziek met je doet. We zouden ook nog heel even de achtergrond van het nummer er even bij pakken. Ja, want het is, een nieuw nummer. waar het nummer over gaat, in, in Love Lies proberen Kelly en Normani uit te vogelen... waar de prioriteiten van de ander liggen. En willen ze voor elkaar gaan of is het, een, is het de onafhankelijkheid? belangrijker. Eh, ze zoeken naar de manier waarop ze open tegen elkaar kunnen zijn over hun verlangens. Don't be afraid to tell me if you ain't with it. I see you're confused. Yeah, you're so independent. It had, oh, it, it's hard for, for me to open up. I'll admit it. Eh, you've, got something, eh, you've got some shit to say and I'm here to listen. het zou trouwens best kunnen dat, dat je het element uit het liedje al eerder hebt gehoord. Want dat schijnt dus uit Post Malone's Big Light te komen. Klopt. Hoor ik eh, dus, eh, dus net. Eh. Ja, het, het, liedje is in ieder geval oorspronkelijk geschreven voor de film Love Simon. En is tevens ook het eerste solowerk van Fifth, Harmony Normani. ze, is uit, ze is de groep niet uitgestapt, maar release dus nu wel haar eigen materiaal on site. En daar is ze erg blij mee. Op 14 februari, de dag, de dag dat het liedje uitkwam, liet ze via Twitter weten dat ze ontzettend trots was op het nummer. over Kelly zelf is ook erg te spreken. He is definitely such an amazing soul and I think that that's why this record means so much to me personally. Is because we're genuine friends. Uh, when we first met, we had only been talking for a minute, but he was just such a special person, and I think that he's such a necessary artist. Ja, nou, en, en ja, uit die, uit die hè, goede vriendschap is dus dit nummer eh, in ieder geval gekomen. Ik denk eh, dat ze wel echt spijker op de kop slaat met wat je op, op het laatst vertelt. Want eh, ongeveer iedereen wil nu samenwerken met Carlito. Ja, hij, hij, heeft, hij heeft zo'n een, een uniek stemgeluid. En dat dat, ik, ik denk dat dit een van de, van de weinige zangers is momenteel die denk ik ook wel echt, echt, echt kan zingen. Er zijn genoeg zangers die ik echt kunnen, kunnen zingen. Dat, dat, laten we dat vooropstellen, maar... Uh, met, met, met Khalid, heel veel mensen willen met hem samenwerken. Een mooie stem heeft hij. Hij heeft, een, apart stemgeluid, ja, Hij heeft een apart stemgeluid en dat, dat ben ik zeker, wat, wat ik, zeker wat ik veel eens. meemaak, maar ik luister veel rap en wat ik veel meemaak in, in de rap van tegenwoordig. Het, het, het, shift een beetje naar mumble rap, dus eh, eh, zo ongeveer. ben ik zeker met En dan met ongeveer drie kilometer een autotune erop, weet je, dan, weet je, dat vind ik niet echt mooi meer. Dan heb je nog wel echt echt eerlijke rappers zoals Logic... die je aan het begin van de uitzending, aan het begin van de uitzending hebt gehoord. En die, die rappen nog wel echt gewoon, gewoon netjes, vind ik. Weet je, zonder autotune, gewoon met een eigen stem. Nou, zo hoort het ook. Ik vind, kijk, weet je, autotune natuurlijk kan je, kan je het toevoegen. Het kan wat toevoegen aan, aan maar, je nummer. Maar vroeger werd het gebruikt als satire. Ja, klopt. Klopt, nou. maar het is nu is het, het is een beetje overkill geworden. Het is op een gegeven moment, ik heb toen voor het eerst de autotune een beetje zelf ontdekt en in ieder geval gehoord. Eh, dat is denk ik 6, 7 jaar terug. En toen hoorde ik Lil Wayne er heel veel mee experimenteren. Eh, en je hoort het eigenlijk steeds meer. ik moet wel eerlijk zeggen, ja, het, was ooit een keer een toevoeging ergens aan. Hè. Eh, dat, dat, dat, paste mooi bij een nummer. Maar ja, ik vind dat nu inderdaad overkill. Het wordt te veel gebruikt. Maar, als, je kijkt, naar bijvoorbeeld... Strak hoor, dit. Ja, als je kijkt bijvoorbeeld naar, naar Daft Punk. Ik bedoel, zij, zij, zij hebben dat echt als... Zij hebben nog de voorganger van de autotune hebben zij gebruikt in hun muziek. Omdat zij echt een aparte sound wouden geven aan hun, aan hun geluid. En tegenwoordig gebruiken rappers het alleen maar zodat ze redelijk klinken. Ja, en in, het, echt, in het echt klinken ze niet, helemaal. Nee, want ja, ik, heb wel eens live optredens gezien van rappers. Dat, <laughs> <laughs> dan denk ik van, nou, je, blijf maar thuis volgende keer. Dan ga er wel staan. Ja, inderdaad. En dan zou jij het misschien wel kunnen. Ja. Ja, weet je, het kan aan mij liggen hoor, maar dat zeg, ik, ik vind sowieso dat, dat, dat, dat, dat de, nieuwe, de nieuwe rap... ik vind dat sommige rappers echt nog wel goed zijn. Hè. NF is, is, is een voorbeeld daarvan. Maar eh, ja, weet je, de, de, de mainstream, eh, als je gaat kijken naar eh, Lil Pump met de Gucci Gang, echt waar, die mogen ze de plek van mij afschieten. Oh. ja, dat, sorry, maar dat vind ik echt gewoon een belediging voor de muziek. wat geen belediging is voor de muziek, is de volgende artiest. Justin Timberlake, Say Something, tot zo. heerlijke, zoete aankondiging van MC Falafel. Recht door je speakers. We moeten eigenlijk een keer die man gaan opzoeken. Kijken of die man überhaupt nog leeft. Ik bedoel, als je over zulke echte dingen rapt over dingen die je zo diep in het hart raken. Ik heb nog nooit zulke echte teksten gehoord van iemand. Hè? Mensen die hebben wel eens tegen mij gezegd, ik hou van je. En dat was niet eens zo echt als wat MC Falafel door mijn speaker heen blaft, vriend. Ik wil weten of die man dat heeft overleefd na al die jaren. <laughs> Nou ik, ik, denk dat we eens een keertje moeten gaan, eh, gaan sparren met degene die dit eh, hebben gemaakt. Eh, ik, zou het wel heel, ik zou heel graag een keer een live versie hiervan horen. Ehm, jongens, we gaan de nummer 20 tot en met 10 doornemen. Op nummer 20 hebben we geopend met dat al geweldige nummer Keys and Crates, uh, eh, Mentor Nes, Music to My Ears op 20. En de Chainsmokers, Sick Boy vinden we op 19. En deze week, vorige week stonden ze nog op plek 15. Op deze week op plek 18 hebben we Martin Garrix, David Guetta featuring Jamie Scott, Romy Dia met So Far Away. Vorige week op plek 20. En vorige week op plek 12 hadden we eh, Bruno Mars, Cardi B met Finesse. Stond we eh, deze week op nummer 17. Clean Bandit, Julia Michaels, I Miss You staat deze week op 16. En Rams met Barking staat deze week op 15. Waar die vorige week nog op 14 stond. Khalid en Normani met Love Lies. Vorige week op 22, nu op plek 14. Louis Fonsi, Demi Lovato en Kame La Culpa op plek 13. Vorige week op plek 11. En op plek 12 hebben we Ed Sheeran en Beyoncé met Perfect Do It. En op nummer 11 Zed Mar Maron, Morris <laughs> en Gray in the Middle staan op 11. En vorige week op 13 Post Malone featuring Ty Dolla Sign met Psycho op plek 15. Sorry, plek 10. En die stond vorige week op plek 25. En op plek... Eh, eh, ja... 9, ik wou het bijna zeggen, je hebt er net naar geluisterd. Eh, Justin Timberlake featuring Chris Stapleton, Say Something. We gaan er eentje verder door, maar hè, we pakken hem straks wel weer goed. Jongens, we gaan straks Je Moet Het Maar weten, spelen. Ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Heel klaar. Ik heb uh, één... Uh, <laughs> Zeker weten. <laughs> Ik, ik, ik, heb straks vier minuten om vragen op te gaan zoeken. <laughs> en ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Want jullie krijgen ieder weer drie vragen. Ik hoop eh, dat jullie... ja, dat een van jullie nu wel gaat winnen. Want ja, twee weken terug zijn jullie er afgegaan. Dus. ja. we, gaan, we gaan door naar in ieder geval naar het 50 Shades of Grey nummer. Nee, dat is het nog niet. <laughs> Wat? gebeurt er? Dat was Say Something. Ja, maar ik hoorde zeg maar wel, niks meer. Ik hoorde wel Fifty Shades. Nee. <laughs> ja. Fifty Shades of Grey, Rita Ora, Liam Payne, For You. Straks, je moet het maar weten. Wie gaat het winnen? Tot straks. Been waiting for a lifetime for you. Been breaking for a lifetime for you. Wasn't looking for love till I found you. for love till I you. Skin to skin yeah Was not looking for Ja, Mike. dat was hem dan, Fifty Shades of Grey. Wat heb jij voor in de smiezen? Ik heb een... Eh, <laughs> ja, ik heb, ik, heb, ik heb leuke vragen weer gevonden, jongens. Echt oprecht. Ik, eh, ik hoop dat jullie eh, er, er klaar voor zijn. jongens, weten jullie de regels nog toevallig? vinger omhoog steken voordat je een antwoord zegt. Ja, ook, ook. En, geen ehm, halve punten, geen dubbele punten. Eh, we doen dit keer inderdaad geen halve punten, dubbele punten. Afhankelijk van hoe jullie het doen vandaag. die eh, had met de halve, wat, wat de halve punten betreft. Eh. ja. Voor de mensen die dit spelletje nog nooit hebben mee mogen maken... en die uh, vanavond pas zijn ingeschakeld... heb je een goed antwoord, dan hoor je het volgende geluid. Heb je het antwoord fout, hoor je dit. Simpel. Oké, we hebben eh, voor Je moet het maar weten... hebben we eh, de eerste eh, vraag. Hebben we, willen jullie eerst nog warm draaien trouwens? Of, ehm? Nee, ik zeg meteen gaan ervoor. Ik, heb, ik heb het al warm zet. Oké. Oké. Ehm, nou ja, dan, dan, dan gaan we beginnen. Voor hoeveel procent bestaat een menselijk lichaam uit water? Quinten is eerst. 70 procent. En dat is 1-0 voor Quinten. Er zijn biologische vragen, geen algemene. Nee, dit, is een algemene vraag. Gewoon een algemene <laughs> vraag. Dus, ehm ja. Eh, nou, ja, dat, uh, hè? Jongen, jongen. Oké. Wat is de gewichtseenheid van diamanten? Oei. Gewichtseenheid? Denk ik, ik heb geen idee. Karaat? Ook? Ja. Oh, is dat gewichtseenheid? Ja. wist ik. ik dacht dat dat puurheid was of zo. Nou ja, er staat hier dus gewicht. Het staat 1-1 jongens, wat gaat dit snel? Netjes, dit? snel door jongen. Normaal gesproken. <laughs> jongens, jongens, wat ze zijn op dreef. Ze zijn scherp. Waarom zet? Dus ik, ik ben trots op jullie. Dank je, dank je. Schiet mij nog maar op. Ja, nou, nou, nou wachten we op jou, hè? Ja, nou, dat maakt niet uit. Ik word ook nog even kijken. Oh, joh, ah, ik trek hier 10 minuten vooruit altijd. ik trek hier meestal inderdaad wat 10 minuten eh, vooruit. Ehm, even kijken. Um, ja. In welk lichaamsdeel vind je het aanbeeld? Eh, wat, wat, wat definiëren we onder lichaamsdeel? Gewoon lichaamsdeel? Een deel van je lichaam? Een been, een, een arm, Ja, dat, dat zou kunnen. Dat oh, zou kunnen. Maar je hebt heel veel lichaamsdelen. Het dus- aanbeeld. Het aanbeeld. Waar treffen wij dit aan in het lichaam? Ik denk het oor. Wat denk jij? Ik, oh, uh, ja. Mag ik gokken? uh, <laughs> gokken telt... Uh, het is niet de Backstreet Boys. Eh, <laughs> gok ik zo maar. <laughs> is het? Nou, ik zal gewoon makkelijk zijn. Is het torso? Torso, dat is heel algemeen. Dus we, hebben, we hebben Quinten met torso. En we hebben Patrick met het oor. Jij, jij denkt het oor, Patrick? Ja. Oké. Nou. Ja, dan eh, moet ik één iemand gelijk gaan geven. En dat is Patrick. Ja! Het oor. Hoe, het oor. kwam je daarop? Ja, voor mij is het... Eh, Wat is het aanbeeld? Het aanbeeld is het achterste stukje van je oor of zo. Helemaal achterin je gehoorgang. Zit dat is, nou ja, dat, dat, weet ik niet. Ik weet het ook niet 100%. <laughs> Maar misschien weet iemand het hier. Ja, die heeft biologie. <laughs> Oké. Micro 4 kan ook. Maar 2-1. Eh, Jongens, ja, wat gaat dit snel? Top. Drie vragen gewonnen dus. Drie vragen. Dus Patrick is eh, ja, de, de winnaar. Oh, eh, is het nu al Ja. Nee. <laughs> nah, nou, kijk eens aan, je. ja, jij bent de winnaar van, van deze week. Ja, dat, dat, dat, dat dit ging heel snel. Jullie waren echt heel scherp. Ja. Vond ik. Alleen Quinten mist niks. Compliment. Nou ja, luister, dat is niet waar. Kijk, oh, jij, was gewoon, jij, twijfelde nog over het oor. Maar Quinten had het even goed kunnen weten. Ja. ja en ik had ook wel kunnen gaan voor, joh, wat maakt eh, eh, de, de, in ieder geval de, de, de saus pesto groen? Maar dat hadden jullie ook niet geweten. Als misschien dat jullie het hadden geweten. Wat maakt de saus pesto groen? Ja, wat maakt de eh, saus, pesto groen? Dit is even een testvraagje. Kijk of jullie het weten. Ik weet het. Ja, ik... Ehm, en dit, dit, dit weet ik niet omdat ik ook de antwoorden bij zie. Maar ik heb natuurlijk ook in de keuken gewerkt. Dus weet ja, Ja, ja, ja. Eh, is het niet gewoon bieslook? <laughs> Eh. ik heb geen idee. I'm sorry. Ja. ja. Nee, nee ja, dat, dat, eh, dat, dat is basilicum. Ja, klopt. <laughs> Dat lijkt op elkaar. Het is allemaal groen. Ja. <laughs> Blad. Sla. Sla. Patrick, iemand die down heeft vergelijkt ook niet met jou. Het lijkt allemaal op elkaar. Ja, vrachtwagens. Uh, uh, uh. Volgende week zegt hij, ja, ik rijd een Ferrari. En dan komt hij aan in zijn Fiat 500. Ja. Hey, ik heb... Jongens, we gaan weer, eh, we gaan weer gauw door. Eh, want eh, <laughs> ja, dit, dit, was het. Je moet het maar weten. Ik denk dat dit wel de snelste versie die we ooit gespeeld hebben. Jezus, dit was een record. Glenn, Macklemore, Dan Captain. You were the light for me to find my truth.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 Op 9 hebben we Justin Timberlake met Chris Stapleton met Say Something. Op plek 8 hebben we Liam Payne en Rita Ora For You. En Rudimental, Jess Glynn, Macklemore en Dan Kaplan met These Days op plek 7. Bazzy met Mine vinden we op plek 6 terug. En Dua Lipa, Dua Lipa met I Don't Give A Fuck op nummer 5. Marshmallow en Marie met Friends op plek 4. The Weeknd featuring Kendrick Lamar en Pray For Me staat op plek 3. En Kendrick Lamar en Sa staat op 2 met All The Stars. Ja, voor de mensen die een beetje goed hebben opgelet... Uh, hadden we een beetje een eeuwige nummer 2 eh, de afgelopen 3, 4 weken. En uh, hij, hij staat dan nu ook echt eindelijk op nummer 1. Uh, of het voorbestemd was, dat weet ik niet. Maar deze man denkt er zelf wel over. En dan heb ik het over niemand dan minder dan Drake, God's Plan. They wish and I wish and I wish and I wish and they wish on me. Yeah. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, shit was different with me. God's plan, God's plan. I hold back sometimes I won't. Yeah. I feel good sometimes I don't. Hey, no. I finesse down Western Road. Hey, next. Might go down to God. Yeah, wait. I go hard on Southside G. Yeah, wait. I make sure that Northside E. And still, bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wishing on me. bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wishing on me. Yeah. Hey, hey. She say, Do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm sorry. 50 dub, I even got it tatted on me. 81, they'll bring the crashers to the party. And you know me, turn the 02 into the 03, dog. Without 40 Ollie, there be no me. Imagine if I never met the Broskis. God's plan, God's plan. I can't do this on my own. Hey, no. Someone watching this shit close. Yep, close. I've been me since Scarlet Road. Hey, road. Hey. Might go down as G-O-D. Yep, yeah, wait. I go hard on Southside G. Hey, wait. I make sure that Northside E. Yeah and still. Bad things, it's a lot of bad things that they wishing and wishing and wishing and wishing they wishing on me. Yeah, yeah. Bad things, it's a lot of bad things that they wishing and wishing and wishing and wishing they wishing on me. Yeah. Drake. Lekker. En God's Plan. Nou, Heerlijk. Ja, ik, ik moet zeggen, ja, dat, eh, ik, ik ben niet, niet eh, de, de, de, degene die altijd alle rappers volgt. Eh, er zijn, ik, ik, heb gewoon een beetje keuze gemaakt ergens wat ik wel niet volg. Maar, hm. maar Drake ben, ik, ja, vind ik, ben ik altijd wel positief gestemd over. Soms, Drake staat heel goed op de lijst op het moment ja nou, ik heb hem... Uh, in de eh, eerste... het, in het, eh, het album vanuit 2010 volgens mij, Forever. Wat, waar hij ook een nummer met Nicki Minaj heeft opgenomen. Dat is het eerste... nee, dat was Thank Me Later was dat. dat was, thank, thank, me dat was thank Me Later. later. Later. If you're reading this, it's too late. Nee, ja. Nee, oh, thank me later, dat 2010. Echt, thank Me Later. Dat was 2010 was dat. Dat was het eerste album wat ik van hem echt volledig heb gehoord. heeft hij ook dat, dat nummer met Nicki Minaj heeft erop staan. Met okay. For Life. Nee, ik luisterde dat eigenlijk pas sinds eh, is 2013 ongeveer met Nothing Was The Same. Toen ben ik heel erg bij hem erin gestapt met eh, If You're Reading This It's Too Late. Echt ziek album. Fuse vond ik ook een goed album. Iets minder misschien. More Life was ja, meer van, nou, meer ik, ik vond 2010 goed, want er zaten, gewoon, in ieder geval, zaten gewoon een paar nummers waarvan ik dacht van ja, die zijn wel echt, echt, echt gaaf, echt dik, weet je. En toen was ik echt nog wel helemaal in de metal scene en dat was, dit was echt een ommezwaai, <laughs> ommezwaai voor mij. Eh, en, en ik, ik vond vooral, ik vond het nummer met Nicki Minaj vond ik goed, maar ik vond uh, uh, Thank Me Now vond ik gewoon goed. Wat daarvoor ja, kwam. Dat die nou- geeft het gewoon echt letterlijk gewoon nog net niet uitschreef. You Can Thank Me Now, weet je. Dat, dat was echt, echt een heel dik nummer. Nou, ik, vind, ik denk dat dit een beetje, voor mijn gevoel is dit zijn comeback weer. Ik denk het wel. Ja, nou ja, iedere, iedere, eh, artiest heeft zijn, zijn, hoogte, eh, zijn hoogte en zijn dieptepunten. Hey, ehm, eh, voordat we straks gaan, gaan afsluiten. we hadden dit natuurlijk eerder hadden we, de Chainsmokers, Uomi. Maar ik heb nu als afsluitje, wat ik eigenlijk denk om dan de Chainsmokers te doen, Uomi en dan de Magnus Remix. Oké. oké Dus ik was eigenlijk wel een beetje nieuwsgierig. Dus dan, dan, vind ik, dan moeten we dan maar ook gaan, niet vandaag gaan luisteren. Hey, jongens, ik wil jullie in ieder geval bedanken weer voor deze week. Want het was, het was snel. Het was heel snel, snel. snelle ja, ronde. heel snel. Ja. En die vooral, je moet het maar weten. Quinten? Strak potje, jongen. Heel strak potje. Heel goed gedaan. Heel snel en alles. Ik ken nog wat eh, leren van, joh. Dank jullie wel voor het luisteren allemaal oké? Je, hij, is, hij, is, wel snel. Maar dan hopen maar dat hij met andere dingen niet zo snel is. Ik hoop het ook. Ik ben met alles heel snel. Anders, eh, anders, <laughs> anders wordt er gewoon tegen hem gezegd van... you owe me. Net als de Chainsmokers, de Magnus Remix. Tot volgende week. Dank jullie wel jongens. I feed them, but I know They're painting, but they can't leave a mark Cause my friends don't read the papers And they don't really care if we're awesome or not So every time I read them, I know I feed them, but I know They wanna see me hang on the wall Sometimes you think that I get lonely, it gets dark inside my head. Check my pulse, and if I'm dead, you owe me. it to my face, but you won't. I know I'm not losing, but I'm losing my mind. Does anybody know what that's like? You don't know me, don't you think that I get lonely? It gets dark inside my head. Check my pulse, and if I'm dead, you owe me if you're lonely, don't you think you're on your own when it gets dark inside your head? Take my pulse, and if I'm there, you won't be.